Dik Hark met het NOS Journaal. Meubelbedrijf IKEA zegt dat het wordt afgepsing wil IKEA verder niets kwijt, behalve dat de dreiging erg serieus wordt genomen. De afgelopen maanden zijn bij diverse vestigingen van IKEA in Europa lichte explosieven ontploft. Ook in Nederland. In Son bij Eindhoven was op 30 mei een kleine ontploffing in een prullenbak. Ook waren er incidenten in onder meer Frankrijk en België. PvdA-leider Cohen sluit niet uit dat hij morgen een motie van afkeuring indient tegen het kabinet. Tijdens de algemene beschouwing in de Tweede Kamer beschuldigde hij het kabinet ervan te liegen over de bezuiniging op het persoonsgebonden budget. In een schorsing van het debat zei hij dat hij mogelijk met een motie van afkeuring komt. Vandaag komen tijdens de algemene beschouwingen alle fractievoorzitters aan het woord. Morgen antwoordt premier Rutte. Autofabrikant Saab krijgt van de rechter toch bescherming tegen de schuldeisers. In hoger beroep is het verzoek daartoe ingewilligd. De rechtbank had daar een paar weken geleden nog afgewezen. Direct faillissement is daarmee afgewend. Saab krijgt drie maanden de tijd om het bedrijf te reorganiseren. In die periode kunnen schuldeisers buiten de deur worden gehouden. Volgens topman Muller gaat een Chinese investeerder geld steken in Saab, maar is dat geld nog niet direct beschikbaar. De autofabrikant eh, moet nog achterstallige lonen betalen en ook toeleveranciers wachten op geld. De politie in Twente heeft een vrouw opgepakt die via Twitter medewerkers van het UWV met de dood heeft bedreigd. Ze schreef dat ze alle medewerkers van het kantoor in Hengelo zou neersteken als ze geen uitkering zou krijgen. Het UWV deed aangifte bij de politie, waarna de vrouw gisteravond is gearresteerd. Schaatser Sven Kramer is volledig hersteld van de blessure aan zijn rechterbovenbeen. Daardoor kan hij komend seizoen weer meedoen aan wedstrijden. Kramer kon door de blessure vorig seizoen niet schaatsen, maar nu is hij van zijn klachten af. Kramer wil in november bij de Nederlandse afstandskampioenen meedoen aan de 5 kilometer. Over de 10 kilometer twijfelt hij nog. Het weer, noordwesten bewolkt, hier en daar regen of motregen. In het zuidoosten droog en af en toe zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is begonnen. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. A2 Amsterdam richting Utrecht, voorknopend Holendrecht 4 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 3. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarn 5. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft Noord en de afrit Berkel en Rode Reis 8.